Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En die werd geopend door CCR met Fortunate Son. Welkom. Ja, het is net 11 eh, uur geweest, 2 februari. En we gaan het laatste uur van jouw dag vullen met eh, relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van, eh, van Zuid-Holland. Met vanavond twee werelden in passie voor smaak en verhaal. Tera Cox gaat in gesprek met Kevin Kap van kevinaandekook.nl. En dan gaan ze het hebben over koken, delen en het vak achter de schermen. Van blog tot online keukenhandboek. En daarna neemt Herman de Bruin ons mee naar het eh, Nationaal Genevenmuseum Schiedam, waar Marco Spruit vertelt hoe drankculturen over de hele wereld samenkomen in de tentoonstelling Sterk Verbonden. En ook weer een eh, column van eh, Martijn Vroom, de burgemeester van uh, Leidsendam-Voorburg. En die is getiteld 100 jaar. Nou, waar dat over gaat, dat, dat horen we straks. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En goed dat je luistert naar de late avond. Dit is Marillion met Kelly.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 Daarover ga ik praten met Kevin Kap. Welkom Kevin. Dankjewel. Uh, Kevin, ehm, eigenlijk, ja, naast je gezin natuurlijk, is eten en drinken toch wel eens een beetje jouw leven, hè? Ja, dat is echt wel een, eh, een hele rode draad door mijn eh, geschiedenis heen, dat klopt. Ja, want wat maakt eten bij jou los, behalve dat je trek kan hebben of je verzadigd kan voelen? Ja, voor mij was het toen ik vroeger al in de keuken stond om gerechten te maken voor familie. het zijn de mooie momenten dat je samen of iets maakt, of iets bereidt, of iets aanbiedt, waar, mensen over het algemeen ook dan een glimlach bij wel kunnen krijgen. Nou, dat is, eigenlijk maak je iedereen blij en dat kaatst dan weer naar jou terug. En jij wordt er ook blij van. Ja, en dat zie je ook in de, in de horeca terug en daar ik dan ook wel eh, in heb gewerkt. En dan merk je gewoon dat het superleuk is om met eten bezig te zijn, te, leren van de producten en, en ook goed te eten. En daarmee ook te leren gezond te eten. Ja, en wat betekent eten nou voor jou? Want ja, het is, je krijgt natuurlijk wat binnen, het is goed voor je, maar het is misschien ook wel een beleving. Of een verbinding, ik weet niet. Ja, ik vind dat dat, dat, zeker een, een, een moment is die je elke dag, waar je elke dag van moet genieten. Ehm, elk moment van de dag, want je doet het best wel vaak. Hè? Drie keer per dag, uh, maandenlang, jarenlang. Gelukkig maar, want, en dat is ook maar goed. Want dat is ook goed voor jezelf. Het, het, doet voor mij wel heel veel, want het is ehm, naast het, het samen zijn, naast het, het mooie producten, is het ook gewoon eigenlijk iets wat je krijgt van eh, wat de wereld geeft. En dat denk ik, geeft mij wel een, eh, een heel goed gevoel is van dat je dat kan waarderen en dat je er ook iets moois van kan maken. Als je eet zit je ook eh, vaak recht tegenover elkaar. Hè? Je kijkt elkaar wat dieper in de ogen dan dat je eh, op een bankstel zit, denk ik. Ja, dat, dat kan soms wat rumoer brengen, maar juist dat moment en die, die momenten dat je met elkaar aan tafel zit, zijn, zijn om naar terug te kijken en die moet je zeker waarderen. Ja, dan nou ben ik heel benieuwd. kook jij nou thuis ook? Ja, eigenlijk kook ik bijna elke dag aha. Dus <laughs> eh, je bent gewoon thuis ook de kok. Thuis ben ik de kok eh, voor mijn zoon en voor mijn, voor mijn vrouw. En eh, dat vinden ze maar fijn ook, ja. Ja, nou lijkt me ook niet zo'n pretje als vrouw om voor jou te koken met jouw kritische blik over mijn schouder heen. Dus ik denk dat je dat heel goed gedaan hebt. <laughs> we gaan even over een viertal dingen praten die ook alle vier op jou van betrekking zijn. Mhm. je hebt al jaren een blog. Eerst eventjes, niet iedereen weet dat. Wat is ook weer een blog? Een blog is eigenlijk waar we vroeger eh, een, een, tijdschrift, een online tijdschrift, waar je wel eens eh, leuke berichten kan terugvinden. Of een recept of een, of een informatiestukje. Of andere mensen iets op kunnen delen. Eh, en dat is waar ik dat ook doe. En jouw blog bevat natuurlijk vooral alles over eten en drinken. Ja. ook filmpjes en dergelijke, ook foto's. Ja, de filmpjes die zijn of te leiden richting de TikTok of Instagram kanalen. Maar die zitten daar ook op. En eh, op Kevin aan de Kook eh, zet ik vooral ook stukje tekst, eh, informatie over producten, ingrediënten. Om echt iedereen een klein beetje beeld te geven van wat er allemaal is. En ook van datgene wat je gemaakt hebt. Ja. Nou ben ik echt heel benieuwd. Het zou mij zoveel zelfvertrouwen geven. Ga je ook eens een foto plaatsen van iets wat mislukt is. En dat je dan zegt waardoor het kwam. Dat is een goeie. Ik heb, dat, want ik heb laatst had ik een gerecht gemaakt. Toen dacht ik, oeh, dat was nou niet helemaal zoals ik het had gehoopt. Ik heb zelfs een foto van gemaakt en toen dacht ik, hm, moet ik dat nou wel of niet? Maar ik, ik, ga er zeker in overweging nemen. Dat, nou, het eh, zou mij een hoop zelfvertrouwen <laughs> geven als ik zeg, oh, bij die kok kan het ook wel eens misgaan. En vooral waarom? Een ingezakte cake. Nou ja, ik kan je tal van voorbeelden. Haarscheppen schrijven, ik zal je dat besparen. Ehm, je bent ook bezig geweest met een online keukenhandboek. Ja. Wat houdt dat in? Nou, dus eigenlijk op de pagina eh, van Koop.nl kun je dus ook kijken en, en, wat producten invoeren. Het is voor mij ook een, een, leermodel voor mezelf. Dus dat is misschien ook wel een leuk terugblik op hetgeen wat je net zei. Dat ik eh, echt ingrediënten, producten en recepturen zelf probeer. Ze probeer te herinrichten. Maar ook alle ingrediënten die erin zitten, probeer uit te werken met een stukje informatie. Dus als je, als je bijvoorbeeld... Eh, van de week had ik het over borstplaat. Dat is een heel oud gerecht. ik weet het nog wel. Eh, en, en dan kun je dan intikken en dan komt het naar boven. Of dat je zegt, ik ga iets eh, frituren of ik ga iets eh, bakken. Gewoon intikken en dan kun je er misschien iets over terugvinden. En doe je dat ook in opdracht, foto's maken met eten? Ja, als, als men daar behoefte aan heeft, dan doe ik dat zeker. Ik heb ook een, een, een, pagina daarvoor via, die je kan vinden via Kevin aan de Kook. En wat vragen mensen dan? Eh, dat kunnen productfoto's zijn, dat kunnen voor de webshop, dat kan een productfoto's zijn van een recept die ze zelf hebben gemaakt, maar ook in een restaurant waarvan ze zeggen van ja, ik wil oh, mijn gerecht dat in bij een menu kunnen plaatsen ja, of zo. Of, oh, Website, Nou, ik voel even aankomen. Tot slot, waar kunnen we je bereiken? Nou, sowieso op www.kevinaandekook.nl. Stuur me ook een berichtje en kevinaandekook.nl kan ook via Instagram of TikTok. Duidelijk. Dankjewel Kevin Kap voor je inspirerende woorden over jouw blog en keukenhandboek en nog veel meer. Dank. C'est ma rivière, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois, de mes dix premières années, il ne me reste plus rien, pas la plus pauvre poupée plus rien qu'un petit refrain d'autrefois. La, la, la, Tous les oiseaux de ma rivière nous chantaient la liberté. Moi je ne comprenais guère, mais mon père lui savait. Écoutez, quand l'horizon s'est fait trop noir. Tous les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir. Et nous, on les a suivis à Paris. De mes dix premières années, il ne me reste plus rien, rien. Et pourtant, les yeux fermés moi j'entends mon père chanter ce refrain. uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl The sky's red tonight We're on the edge tonight No shooting star to guide us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? So come and face me now. Here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Oh, look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the do we have to fight? How many times do we get? Only Teardrops, Emily the Forest. Zometeen Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg... met zijn nieuwe column na Rod Stewart, Sailing. I am sailing, I am sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. passing Oh. de agenda van de burgemeester die gaat niet over rozen. Meestal zitten de werkdagen van begin tot eind vol met vergaderingen, overleggen, met bijeenkomsten. En die zijn van belang, natuurlijk, want daar stemmen we dingen af. En er wordt mijn agenda volgepland, daar brainstormen we. Bijvoorbeeld over noodsteunpunten of over de komende jaarwisseling. En soms dan zit er iets heel anders tussen. Een bezoek aan een school, een gesprek met een ondernemer, langs bij een jubileum. Lastig is natuurlijk wel dat veel leuke dingen gebeuren als mensen vrij zijn. Ja, logisch. Maar ja, dat is dan wel weer in het weekend. Dus daar langs gaan als burgemeester, dat is van belang, maar lastiger te plannen. Want er gebeurt zoveel. Er zijn zoveel mooie clubs en verenigingen en zoveel mensen te bezoeken. Doe dat graag. Deze week was ik weer langs bij iemand en die is 100 geworden. 100. Zulke bezoekers zijn echt zo bijzonder. Uiteraard kom ik dan ook wel regelmatig verdriet tegen. Hè? Kinderen die al overleden zijn, lichamelijke of geestelijke functies die hard achteruit gaan. Maar in alle ontmoetingen is het elke keer bijzonder. Wat heb je meegemaakt als je al zo lang leeft? Elke keer leer ik ook weer nieuwe dingen. Over de levensweg van de jarige, maar ook over de reis naar het nu.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 Maar eerst Danny Vera met eh, het nummer What Life Brings. She was barely hanging on The love of family kept her strong. She was trying to survive. Trail of death in her eyes. Two kids, a husband, and a dog. A minimum wage is rough enough. They had fun and did alright. They had each other and loved life. You don't know what life brings, you don't know what it brings, you don't know what until it's gone. And somewhere around Christmas, Santa brought his gifts, but no one noticed. Cause the dark days were just right for the news that had arrived. They found a little knob inside her bread. Never saw a smaller one, is what they said. A day of hospital, then move on. You're young at heart, and nothing's wrong. Flowers grew, and one year passed. Santa's time was here again. once again the doctor called. There's nothing we can do. That's all. day in August. She spread her wings and then took off. They laid her body down to rest next to her father where she lies best. met Marco Spruit-Bleker en we gaan het hebben over sterk verbonden, want hij is eh, van het eh, communicatie van het Nationaal Geneve Museum in Schiedam. Marco, welkom. Dankjewel. Wat doe je als communicateur of communicatiemedewerker? Nou ja, eh, onder andere om, om hier te zitten en het mooie verhaal over ons museum te vertellen. Ja, is het een beetje bekend? Ja, Schiedam en museum hoort, en Geneve hoort wel bij elkaar, hè? Ja, hoort bij elkaar. Het is een, eh, een nationale drank. Dus eh, we krijgen eh, veel bezoekers uit, uit Nederland, maar ook veel uit, uit het buitenland. Vooral Amerikanen. Mhm. Die vinden dat oh. verhaal interessant. En er zitten altijd wel wat draadjes van hun Hollandse achtergrond. Oké. Rotterdam is natuurlijk een hele bekende stad. Ze komen mhm. even, ze nemen de trein en eh, twee stops verder eh, komen ze in Schiedam. En eh, ja, op zijn Schiedamse te zeggen, de mond valt open als ze zien zo bij de Lange Haven. Dat vinden ze echt zo geweldig. Ontspant dateert uit 1794. Nou, ik denk dat in Amerika bestond het eigenlijk nog wel? Ik weet het eigenlijk niet. Mijn geschiedenis is niet zo goed. Maar of daar ook eh, zulke panden eh, staan als eh, wat we in Schiedam zien, dat, dat betwijfel ik. Dat betwijfel ik ook. Dat denk ik ook niet. Maar goed, sterk verbonden is de naam van. Dat heeft meer te maken met meer mensen die bij jullie binnenkomen tegenwoordig. Klopt. Ja. nou, Schiedam heeft een groot aantal bewoners met een, met een migratieachtergrond ik dacht een kleine 126 eh, alles bij elkaar. Die hebben allemaal hun eigen gebruik om eh, te drinken. Mm daar kan je, er zijn ontzettend veel theehuizen. Hè? Die, mensen met een Turkse migratieachtergrond die die, eh, thee is daar eh, de nationale drank. In Japan eh, hebben, we, we sake. in Korea hebben ze ook zo allemaal hun speciale drankjes. Ja, ja. Oekraïne heeft, heeft de wodka. Ja. En we dachten van, nou, wat zou het leuk zijn om al die nationale dranken eens naast elkaar te zetten. En, uh, en eens te kijken of we elkaar kunnen verbinden door middel van nou ja, de sterke drank. Ja, dus vandaar ook sterk verbonden. Ja, hoe verbind je dan wodka met jenever? Het gaat over het nationaal eh, drank die ze hebben. Ja, dus gebruiken ook. Hè, waar, eh, wanneer drinken wij eh, een jenever? Wanneer drinken mensen met het, uit Oekraïne? Wanneer drinken die hun, hun wodka? En het blijkt dat ja, vooral eten daar toch ook wel een, een, een band heeft met elkaar. Eh, de ene die drinkt, eh, die drinkt het erbij, de andere drinkt het eh, vooraf of ja. erna. Dat kan heel verschillend en het zijn. Het is natuurlijk heel interessant om dat van elkaar te weten. Nou ja, na een maaltijd, nou, nou hebben we het al, een maaltijd. Wat is een mooier om al die nationaliteiten te verbinden door middel van eten en drinken en daar eh, iets leuks eh, mee, te doen. En eh, kan je dat ook zien in het museum als je daar op bezoek komt om sterk verbonden de tentoonstelling te zien? Dat je ziet hoe dat allemaal internationaal met elkaar verbonden is. Ja. Maar sterk verbonden heeft dus niet alleen te maken met Geneve, want je zou denken in Geneve museum, maar jullie het breder neergezet over allerlei en over de cultuur van mensen. Nou dat en vooral over we, kijk Schiedam, Schiedam is, is heeft, heeft zo'n breed palet van. Ja, wat is nou een Schiedammer, hè? om het nou eh, te zeggen. Die hebben allemaal in achtergrond. En die willen we eigenlijk allemaal in, eh, in, in het museum eh, hebben. Om, zodat ze ook hun verhaal kunnen vertellen. Dat vinden we ook heel belangrijk. Het gaat niet alleen maar om de Geneve, het gaat ook om de verhalen die eromheen zitten. Die vind ik heel belangrijk. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door je enthousiaste verhaal over het Museum Met alles wat daarbij hoort. Bij de expositie Sterk Verbonden. Eh, website, mensen die meer willen weten. Eh, kaartje kopen daar. Eh, even weten hoe het zit. Maar gewoon naar het museum komen is best. Gewoon naar het museum komen is het allerbeste. www.jenevermuseum.nl Daar is onze, onze website, website. We zijn open van, van 11 tot 5. Dinsdag tot de met zondag. Je kan een combi-ticket kopen, kan je ook een bezoek brengen aan het eh, Museummolen de Walvis. Ja, want dat hoort ook bij dat die industrie. Ja, hè? ja, daar vertellen we alles over de granen, hoe die granen nou vanuit, vanuit, vanuit de hele wereld hier naartoe kwamen om eh, mhm. uiteindelijk jenever uh, te maken. En het zit allemaal dicht bij elkaar, dus het is op loopafstand van elkaar te vinden. En je ziet nog eens wat van de stad. Zo is dat. En de historie van de stad is ook belangrijk. Absoluut. Ja. Dat komt ook naar voren. Kijk even op de genoemde website en dan kun je gewoon naar die tentoonstelling toe Tot 15 maart, hè? Ja, tot maart. Ja. ja. ja. Dankjewel voor het enthousiaste verhaal. Marco Spruit Bleker, Communicatie Nationaal Geneve Museum in Schiedam. En heel veel plezier ook met de tentoonstelling. zijn we er weer. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ook weer met prettige muziek en een eh, mooie onderwerpen uit de regio van, eh, van Zuid-Holland. Kijk eens op www.laatavond.nl of eh, like en deel onze Facebookpagina. Dat, dat vinden we ook leuk. de ja, uitzending terugluisteren kan ook weer via www.laatavond.nl. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. En ik zou zeggen, tot dan. Dankjewel voor het luisteren.